dat hij zijn school zou opblazen. Tegen de politie zei hij dat het om een grap ging. Een tweede Twitterbericht waarin stond dat hij ook het politiebureau ging opblazen zou zijn verzonden door een vriendje. Bekeken wordt of de jongen voor de rechter moet verschijnen. Het weer, vanavond in het zuidoosten nog wat regen, vanuit het noordwesten klaart het op. De stevige zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht af. Morgen is het rustig en droog met flink wat zon en het wordt 8 tot 11 graden.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 Volgens wethouder Everhard is dat nodig om de kwaliteit van de drugs te controleren. Om het verbod op het produceren van wiet te omzeilen wordt het een systeem met leden. Ieder lid krijgt in de genoogde kwekerij vijf plantjes. Precies het aantal dat in Nederland is toegestaan voor thuisproductie. De oogst kunnen de leden ophalen in een koffieshop. De troepen van de Libische leider Gaddafi boeken terreinwinst op de opstandelingen. De strategisch gelegen oliehaven Ras Lanouf ligt zwaar onder vuur en opstandelingen zijn op de vlucht geslagen. Ook in andere plaatsen aan de kust is Gaddafi bezig met een offensief. Op diplomatiek vlak boekten de opstandelingen vandaag wel een succes. Frankrijk heeft als eerste land de verzetsraad van de opstandelingen erkend als de enige legitieme vertegenwoordiger van de Libische bevolking. In de Verenigde Staten zijn veertien piraten aangeklaagd voor het kapen van een Amerikaans jacht. De vier opvarenden werden doodgeschoten bij die kaping in de buurt van Oman. De Amerikaanse marine maakte een einde aan de kaping, maar de ontvoerde Amerikanen waren toen al vermoord. De zaak veroorzaakte in de Verenigde Staten veel ophef, omdat het de eerste keer is dat Amerikanen bij een kaping door Somalische piraten zijn vermoord. Mensen die meer dan eens frauderen met een uitkering raken die uitkering vijf jaar kwijt.